Juri met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in het zuidoosten van Turkije is opgelopen tot ruim 200. Er zijn meer dan duizend gewonden en honderden mensen worden nog vermist. Het zwaarst getroffen zijn de steden Van en Erchis. Veel gebouwen zijn ingestort. Gevreesd wordt dat het dodental nog met honderden oploopt. Het moederbedrijf van de Zweedse autofabrikant Saab heeft de overeenkomst met Chinese investeerders opgezegd. Volgens Swedish Automobile kunnen de Chinezen hun afspraken niet nakomen. Afgelopen zomer beloofden ze miljoenen te investeren in het noodlijdende Saab. in ruil voor een belang van bijna 54 procent. Maar ze krijgen geen goedkeuring van de Chinese autoriteiten. Doordat de overeenkomst nu is afgeblazen lijkt de redding van Saab opnieuw in gevaar te komen. Op de EU-top in Brussel is het gisteren tot een aanvaring gekomen tussen president Sarkozy en de Britse premier Cameron. De Franse president vindt dat de Britten, die niet tot de eurozone behoren, zich te veel bemoeien met het overleg over de euro. Hij vindt ook dat de extra top op woensdag alleen moet gaan tussen de 17 eurolanden, maar Cameron staat erop dat alle Europese leiders meedoen. Sarkozy zou hebben gezegd dat hij er niet goed van wordt dat Cameron de eurolanden aldoor bekritiseert en zegt wat ze moeten doen. Bondskanselier Merkel en president Sarkozy zeiden na afloop dat er pas woensdag knopen worden doorgehakt. Treinreizigers tussen Amersfoort en Utrecht moeten vanochtend nog rekening houden met een langere reistijd door uitgelopen werkzaamheden. Tussen Den Dolder en Amersfoort wordt gewerkt aan een spoortunnel. En onverwacht is daarbij op ondergrondse rotsen gestuurd die het werk moeilijker maken. Tot vanmiddag rijden er minder treinen. Het weer, het wordt een zonnige dag. De temperatuur ligt rond de 12 graden, waardoor de stevige zuidoostenwind voelt het fris aan.